uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitie in Italië heeft een aanklacht ingediend tegen het Milanese filiaal van Bank of China. Dat zou betrokken zijn bij het witwassen van crimineel geld van Chinese bendes in Toscane. Het geld zou zijn verdiend met prostitutie, belastingontduiking en uitbuiting van illegale arbeiders in Italië. In totaal worden 297 mensen aangeklaagd, vooral Chinezen die in Italië wonen en ook vier medewerkers van de bank. De bende zou in een paar jaar tijd 4,5 miljard euro aan crimineel geld naar China hebben overgemaakt. De helft daarvan gebeurde via het filiaal in Milaan. Dat zou de bank tonnen hebben opgeleverd. Een inwoner van het plaatsje Friendship in de staat New York zegt dat ze de twee criminelen heeft gezien die twee weken geleden uit een zwaar beveiligde gevangenis ontsnapten. De politie en het leger zijn met 200 man bezig met een klopjacht in het plaatsje. Twee weken geleden ontsnapten de twee criminelen door een gat in een stalen muur in een cel. Uiteindelijk kwamen ze via het riool naar buiten. De kerk in het Amerikaanse Charleston, waar een blanke man negen zwarte mensen doodschoot, gaat vandaag weer open. Leden van de kerk zeggen dat er een dienst zal zijn. Afgelopen avond gingen honderden mensen de straat op in Charleston. Ze liepen in een protestmars naar de kerk en schreeuwden leuzen als zwarte levens doen ertoe en we pikken het niet langer. En in de Indiase hoofdstad New Delhi is de eerste internationale yogadag afgetrapt... met een massale yogasessie op straat. Zo'n 35.000 mensen hadden hun matje neergelegd op een van de drukste wegen van de stad. Ook premier Modi deed mee aan de sessie van ruim een half uur. Hij is een van de initiatiefnemers van de internationale yogadag. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer... Later vandaag neemt de regen af en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 tot 20 graden. En ook morgen vallen nog enkele buien. Dit was het NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I.